dat zien? Komt dat zien? Circus Jack is in de stad. ja, tada, daar gaat hij nog een keer. Ja, tada, de tent gaat op en neer. Ja, tada, we doen het overal, maar het meest met carnaval. Ja, tada, ja, tada, ja, tada, ja, tada, ja, tada, ja, tada, ja, tada, ja, tada, ja, tada, ja, ja, Kom maar in met hen? Geniet van al het lekkers seksueel spektakel gaat maar door en door. Als je denkt dat het al klaar is, begint het weer. hoogtepunt. Allebei die beentjes in de lucht. Ja, tada, daar gaat hij nog een keer. Ten mal raus!